Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Leiders van alle vijfde politieke partijen in Groenland hebben in een gezamenlijke verklaring gezegd dat ze de uitspraken van president Trump over annexatie van het eiland niet accepteren. De Amerikaanse president heeft al vaker gezegd dat hij Groenland wil hebben. Tijdens het gesprek met NAVO-chef Rutte gisteren kwam het opnieuw ter sprake. De partijleiders op het eiland zeggen dat de Groenlanders nooit Amerikanen zullen zijn... en willen dat Trump stopt met hen respectloos te behandelen. Lobbyisten van de Chinese telecomgigant Huawei zijn per direct niet meer welkom in de gebouwen van de Europese Unie in Brussel en Straatsburg. In ruil voor toegang tot de Europese markt zouden zij voetbaltickets, reizen naar China en luxe diners hebben aangeboden aan Europarlementariërs. In Canada is de nieuwe premier Mark Carney beëdigd. Hij is de opvolger van Justin Trudeau, die eerder dit jaar bekendmaakte dat hij zou aftreden. Omdat zijn partij de regerende partij is, neemt Carney het stokje over tot aan de volgende federale verkiezingen. Die zijn uiterlijk in oktober. De 59-jarige top-econoom treedt aan nu het land verwikkeld is in een handelsoorlog met de Verenigde Staten. Een van de eerste dingen die hij zei was dat Canada nooit, maar dan ook nooit, een onderdeel van de VS zal worden de Verenigde Staten willen tientallen nieuwe ijsbrekers aanschaffen. Dat zijn schepen die door hun versterkte romp door ijs kunnen varen. NAVO-secretaris-generaal Rutte zei gisteren tijdens zijn bezoek aan Trump... dat de NAVO een tekort aan ijsbrekers heeft. Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid zeeijs rond de Noordpool af... en daarmee wordt het strategisch belang van dit gebied groter. China en Rusland hebben al flink geïnvesteerd om deze vaarroutes te kunnen gebruiken. Het weer, vanavond brede opklaringen. Het koelt snel af tot een paar graden onder nul vannacht. Morgen een zonnige dag. Het blijft ook droog en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, see it. body loose on the dance floor. Love. feel the hurt. West, West Coast side, love the pain. West Coast side, feel the hurt. Love the pain. West Coast side, feel the hurt. West, West Coast side, love the pain. West Coast side, feel the hurt. Love the pain. West Coast side, feel the hurt. West, West Coast side, love the pain. West Coast side, feel the hurt. Love the pain. West Coast side, feel the hurt. West, West Coast side, love the pain. West Coast side, feel the hurt. Love the pain. West Coast style, feel the hurt. West, West Coast style, love the pain. West Coast style, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast style, feel the hurt. West, West Coast style, love the pain. West Coast style, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast style, feel the hurt. West, West Coast style, love the pain. West Coast style, feel the hurt. You better watch it. Love the pain. West Coast style, feel the hurt. West, West Coast style, love the pain. West Coast style, feel the hurt. You better watch it. in a chain. a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Don't stop Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Don't stop. Been given a chance. every day, huh? yes, baby. Well, I must be the one that makes you masturbate.